De politie doet onderzoek in de bus en op de snelweg. De afgelopen weken sneuvelden de ruiten van tientallen auto's. De politie weet niet of dat gebeurde door steenslag of dat er sprake is van één of meerdere snelwegschutters. De ontvangst van verschillende radiostations zal de komende dagen flink verbeteren. Het vermogen van de zendmast in Lopik wordt verhoogd van 10 naar 50 procent. Als dat geen problemen oplevert, kan het vermogen worden opgeschroefd naar 100 procent. Voor de Canadese westkust is een aardbeving geweest met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. De beving deed gebouwen trillen in de stad Vancouver en werd ook gevoeld in de Amerikaanse stad Seattle, ruim 200 kilometer zuidelijker. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven en volgens de eerste berichten is er geen grote schade aangericht en zijn er geen slachtoffers gevallen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam noemt het hoge salaris van de nieuwe GVB-directeur een geval van overmacht. Op AT5 zei de burgemeester dat hij niet gelukkig was dat directeur Schmenk minstens 210.000 euro gaat verdienen. De nieuwe directeur raakt zijn baan kwijt als de gemeente de aanbesteding van het openbaar vervoer niet binnenhaalt. En die onzekerheid heeft het salaris volgens de burgemeester opgedreven. De Schotse tennisser Andy Murray heeft de halve finales bereikt van de US Open. Hij won in vier sets van de Amerikaan John Isner. Morgen moet Murray uitkomen tegen de winnaar van vorig jaar, Rafael Nadal, of tegen Andy Roddick. En die partij is nog bezig. Het weer, vannacht nevel of mist en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag bewolking en zon, het wordt 23 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het zuiden. Aan het einde van de dag kans op stevige onweersbuien.